Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering heeft toestemming gegeven voor omstreden olieboringen in Alaska. Met de goedkeuring voor het miljardenproject Willow Oil... breekt president Biden een verkiezingsbelofte. Milieuorganisaties en inheemse belangengroepen zijn er woedend over. Het project gaat naar schatting 576 miljoen vaten olie opleveren. Er zal geboord worden op drie locaties in het noordoosten van Alaska... Dat is minder dan de vijf locaties waar het olieconcern dat de opdracht uitvoert op had gehoopt. De Britse marine begeleidt twee Russische oorlogsschepen op hun tocht door het kanaal. Het zou gaan om een fregat en een ondersteunend vrachtschip die worden geobserveerd. De Russische vloot is al sinds begin vorig jaar actief in het oosten van de Middellandse Zee. Afgelopen woensdag passeerden de schepen de straat van Gibraltar zonder dat duidelijk was waarom. Sindsdien zijn ze begeleid door verschillende NAVO-landen en nu dus door de Britten. De Britse marine zegt dat de observatie mede bedoeld is om kwaadaardige activiteiten af te schrikken. De Britse voormalige zanger Gary Glitter moet weer terug de cel in, melden Britse media. Hij was veroordeeld tot 16 jaar cel voor kindermisbruik in de jaren 70 en 80. Vorige maand kwam hij vrij nadat hij de helft van zijn straf had uitgezeten. Glitter zou zich niet hebben gehouden aan de voorwaarden van zijn vrijlating. Het is onbekend welke voorwaarden hij heeft geschonden. Tussen Workum en Stavoren rijden tot zeker zondagavond geen treinen. Ter hoogte van het dorpje Molkwerum hebben dassen onder de grond tientallen holen gemaakt. Die kunnen door passerende treinen instorten. En daardoor kan het spoor verzakken. De dieren verhuizen mag niet, omdat de das een beschermde diersoort is. ProRail zegt het gebied goed in de gaten te houden. De spoorbeheerder gaat morgen met instanties in gesprek om een oplossing te zoeken. De NS zet in de tussentijd bussen in op het traject. Het weer in het binnenland soms buien met hagel en onweer. Vannacht in het noordwesten nog een tijd regen. Temperatuur daalt naar 5 tot 8 graden. Morgen begint bewolkt en regenachtig. In de middag af en toe zon en kans op een bui.